Katrien Straatman met het NOS-journaal. In een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas zijn minstens acht mensen doodgeschoten. Ook raakten zeven gewond, van wie er drie in kritieke toestand verkeren. De vermoedelijke schutter is doodgeschoten door de politie... maar een mogelijke tweede schutter wordt nog gezocht. Volgens een website die alle schietpartijen archiveert... zijn er dit jaar al bijna 200 massa-schietpartijen geweest in de Verenigde Staten. De premier van de Canadese provincie Alberta heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele bosbranden. Tot nu toe zijn zeker 25.000 mensen geëvacueerd. Bosbranden komen vaker voor in deze tijd van het jaar, maar ze zijn een stuk heviger dan voorgaande jaren. Volgens de Canadese autoriteiten waren er gisteren 110 actieve bosbranden. En daarbij is 350.000 hectare bos in vlammen opgegaan. Dat is een gebied ter grootte van de provincie Zuid-Holland. De Amerikaanse pianist Menahem Pressler is overleden. Pressler leidde ruim 50 jaar het Bozar trio, een fenomeen in de wereld van klassieke muziek. De Joodse Pressler vluchtte vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders naar Palestina. Vlak na de oorlog brak hij door in Amerika en vestigde zich daar ook. Na een halve eeuw in de basis van het beaux trio startte hij op zijn 84ste nog een solo carrière. Menahem Pressler overleed gisteren in Londen. Hij was 99 jaar. Gisteren is wereldwijd massaal gekeken naar de kroning van koning Charles. Naar schatting hebben zo'n 277 miljoen mensen de ceremonie in Westminster Abbey via de televisie gevolgd. Charles is nu ook koning van 14 andere landen. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd, maar er was geen groot feest. Meerdere landen worstelen met de Britse koning als staatshoofd. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het noorden en westen wat regen. Daarna is het droog en af en toe zon. In de loop van de middag in het zuiden en oosten meer kans op een felle regenbui. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Knaalpunt Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging.